Drie uur. Freddy van met het NOS-journaal. In het zuiden van Italië wordt een groot tentenkamp met illegale migranten ontruimd. Er zitten 900 mensen in San Ferdinando in de regio Calabrië. Veiligheidsmensen en hulpverleners zijn vanochtend begonnen met de ontruiming. Het tentenkamp staat er al een paar jaar. De omstandigheden zijn er slecht. Er is geen stromend water of elektriciteit en het is er onveilig. Bij branden in tenten zijn de afgelopen maanden drie mensen omgekomen. Artsen zonder grenzen heeft kritiek op de ontruiming... omdat de migranten niet is verteld waar ze nu naartoe moeten. Er komt toch een nieuw ziekenhuis in Alkmaar... ondanks bezwaren van natuurorganisaties en bewonersverenigingen. De Raad van State heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Voor de bouw moet ruim 5000 vierkante meter groen van een stadspark wijken. In het park De Hout staan 35 bomen van meer dan 100 jaar oud. Die moeten worden gekapt. De actiegroep Red De Hout zegt nu naar het Europees Hof van Justitie te willen stappen. De rechtbank in Den Haag heeft een Rus, André K., vier jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van zijn vrouw. De man van 41 bracht er vorig jaar om het leven in hun huis in Scheveningen. Het lichaam zaagde hij in stukken en verstopte hij in een kist op het balkon. De volgende dag gaf hij de vrouw op als vermist. Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel en tbs geëist. De rechtbank legde de man een lagere straf op omdat ze K. niet toerekeningsvatbaar acht. En Oostenrijkers die hebben gevochten voor de terreurgroep IS... krijgen geen consulaire bijstand meer. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat mensen... die zich bij terroristische organisaties hebben aangesloten... en die de basiswaarden van de Oostenrijkse samenleving verwerpen... geen recht hebben op hulp van Oostenrijk. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen eerst regen, later droger en dan komt de zon soms tevoorschijn.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 Ah, heerlijk, voor, even voor het gevoel. Jongens, we gaan beginnen aan de tips. Oh, Patrick. Ja, ja, ja. ja. Ik, oh. heb, ik heb een tip. En eh, oh, die is zo lekker. <laughs> ja, inderdaad. Zet je maar schrap. Oh, oh mijn god. Het is eh, jouw mooie spraakmoment. Het is Dualipi. Oh god. <laughs> met, met Swan Song. Oh, <laughs> en het is een, het, als je dat in het Nederlands vertaalt, joh. Oh, maar dat komt straks al. Choo-choo, motherfucker. Swansong, doe een liepie. <laughs> wordt er een keer op teruggepakt. De Swan Song. een Dua Lipi. Ja, heerlijk. <laughs> Lekker. Oh, die vertaling. Verschrikkelijk. Oh. <laughs> Als je dat in het Nederlands opleest, hè. Nou, ik, ga, we gaan het even doen. Ja. We gaan het even doen. Jongens, speciaal voor jullie. De vertaling. De vertaling van de Swan Song. ik herhaal. Dit, is geen, dit is geen zwaan. Zwanenzang. Dit is geen, dit is geen zwaan, zwanenzang. We moeten gewoon, we moeten gewoon doorgaan vanavond. Dit is geen, dit is geen zwanenzang. Zwanenzang. Zwaanduik, ja, tussen haakjes. Het is nieuw leven. Loop zwaar om me heen. Loop zwaar om me heen. Betreed zwaar. Loop zwaar om me heen. Betreed zwaar. Betreden. <laughs> oh shit. Ik verzin het niet, hè. Het is net zo'n eh, open, open mic night. Wow, open tekst is het echt. Ja. <laughs> gewoon, echt gewoon. Bummer. <laughs> ja. Speciaal voor jullie. Open mic night. Hij stond, daarom heb ik deze als tip gedaan. Ik, ik, vind deze vertaling zo grappig. <laughs> het is echt te slecht voor woorden. Ja, oh het nummer vind ik echt verschrikkelijk. Het is het ook, want dat zijn jullie wel met mij eens, denk ik. Ja. ja. Dus maar ja. deze, deze vertaling die maakt een hoop goed. Ja. Helemaal goed. We hebben lekker gelachen. Vanity. Ja. Ik ben benieuwd, want dit nummer, slaat dit op eh, hetgeen wat jij vanavond eh, eh, nodig hebt? En, of misschien gaat doen. Misschien wel. Heb jij, heb jij een chaperone nodig, omdat je gewoon zo dronken bent vanavond?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 There's something in the way that makes me think we'll make it out alive. So come on. Vanity moet naar, vanavond naar huis toe gelopen worden. Walk me home, Pink. Wie voelt zich geroepen? <laughs> ik drink niemand, maar ja, dat maakt niet Anders uit. kom maar hier naar de tolweg. <laughs> ik regel het voor je, Vanity. Oh, dat weet je toch weer aardig. Wat lief. dat ik af en toe aardig kan zijn? Ja, het kost je wel wat moeite. Heel het voelt volgens, mij, volgens mij best wel pijn af en toe. Ja, ja soms wel. ik denk van, eh, dat ken niet. Maar ik... Ben je aardig? Wat? Hè? Nee, ik begrijp het wel. Hij heeft aardige momenten. Ja, en meestal. Hij is niet aardig, hij heeft aardige momenten. Ja. Nou Patrick, dikke kus. <laughs> ik heb eh, een hele tijd getwijfeld. Ehm, België. Tussen twee, eh, tussen twee platen. En ik ben er toch uit. En dit is een eh, hele oude plaat. Hij komt uit een album van 2010. Zo dan. Negen jaar oud. Wat? Negen jaar. Hij is al bijna bejaard. Wat? Dat dus. <laughs> en het is A Moment for Life. fly with the stars in the skies. I am no longer trying to survive. I believe that life is a prize, but to live doesn't mean you're alive. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire, it's my empire. And yes, I call the shots, I am the umpire. I sprinkle holy water upon the vampire. In this very moment, I'm king. In this very moment, I slay Goliath with a sling. This very moment, I bring, put it on everything. That I will retire with the ring, and I will retire with the crown. Yes, no, I'm not lucky, I'm blessed. Yes, clap for the heavyweight champ, me. But I couldn't do it all alone. We, young money raised me. Grew up out in Paisley, Southside Jamaica, Queens, and it's crazy. Cause I'm still hood, Hollywood couldn't change me. Shout out to my haters, sorry that you couldn't phase me. Ain't being cocky, we just vindicated. Best believe that when we done this moment, we'll be syndicated. I don't know. This night just remind me of everything they deprived me of get your drinks up. It's a celebration every time we link up. We done did everything they could think of. Greatness is what we wanna bring up. I wish that I could have this moment for The money, the mafia, that's where the love sees. I'm in the Dominican, Big Poppy Ortiz, doing target practice. All these bitches just aiming to please. Shout out to the CEO, 500 degrees. Shout out to the OVO, Red Wings and Fatigues. Ah, niggas wanna be friends, how coincidental? This supposed to be all year, we ain't get the memo. A young king, pay me a gold. 40 got a bunch of weed, he ain't even roll. These niggas be dropping songs, they ain't even cold. Weezy on top, and that nigga ain't even home yet. Yeah, be very afraid. These other rappers getting body then it away. Fucking me and Nicky nigga getting married today. And now you bitches that be hating can catch a bouquet. Ooh, yeah, you a star in my eyes. You and all them white girls, party of five. Are we drinking a little more? I can hardly decide. I can't believe we really made it. I'm partly surprised. I swear, damn, this one for the books, man. I swear this shit is as fun as it looks, man. I'm really trying to make it more than what it is. Cause everybody dies, but not everybody I lives. That uh. I could have this moment for life for life, for life. for life, for life. Cause in this moment I just feel so alive, alive, alive. I wish that I. zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, je hoorde drie tips hoorde je op een rijtje. En dan gaan we nu natuurlijk nog even voor jullie eh, speciaal even erbij pakken. Want we hadden de eerste tip. Dat was de Swan Song van Dua Lipi. <laughs> van Patrick. En, eh, en we hadden, daarna hadden we van Vanity. Toepasselijk op haar situatie. Waarschijnlijk na vanavond. Oeh, ik sloop wat. <laughs> <laughs> Ja, oké. Okay. Gemaakt. <laughs> wat gezien. Lijm. Op plaats 2 hadden we eh, Walk Me Home eh, van Pink. En de laatste is eh, Moment for Life, Nicki Minaj en Drake. Dus dat zijn de drie tips van deze week. Staan ook in de lijst. Dus mocht je die lijst willen vinden, zoek hem dan even op op Spotify. Euro Breakdown Part 2. En daar kun je, kun je, alle platen vinden die deze week worden afgespeeld. En ja. we het tegenwoordig in de herhaling. Ja, welke dag? Woensdag. Woensdag. Woensdagmiddag. Hoe laat? Volgens mij vanaf 4 uur. Vanaf 4 uur? Vanaf 4 uur. Oh, dat kan ik net niet eh, luisteren. Ja, 2 uur. Ja, maar niet uit. Maar niet Hartstikke goed. Ik vind het leuk. Dat is... We hebben potentie. Woe! Wauw. <laughs> Twee keer in de week. Nou, yes. <laughs> ik, ik, ben, ik ben blij dat... mogen eh, wezen. Ik ben blij dat jij daar potentie in ziet. Uh. <laughs> nee, potentie. Ik zeg geen potentie. Nou, er moet toch wel potentie in zitten als we twee keer hetzelfde show willen draaien. Dit is gewoon promotie. ik denk het wel. Ik ah. denk het wel. Hey, eh, ik eh, vind dat wij eh, naar een plaat toe moeten gaan die Patrick eigenlijk als, als tip volgens mij wou doen. Oh. En dat moet ik even, even zoeken, want je had het er al over dat je hem als tip wou doen. Maar dat kan niet, want hij staat gewoon in de lijst. Ja, en hij is zo goed in muziek vrij hoog binnengekomen. Ehm, en waar hij precies op binnengekomen is, dat hoor je straks. En dit nummer is heel toepasselijk op mijn situatie.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 Luxury Body. Hoor je bij de Your Breakdown? Jongens, het is bijna tijd. Bijna half negen. En dat betekent oh. dat wij straks natuurlijk de nummer 20 tot met 10 erbij gaan pakken. Yippie. Even een, eh, een vraagje, jongens. maar Zijn jullie klaar voor Je Moet Het Maar Weten? Altijd. Ja. Hoe goed is jullie kennis van het verkeer? Mijn is best oké. Best oké? Ja. Ah, nou ja, aangezien mijn boetes allemaal eigenlijk niet. Ah. <laughs> ah. Heb je zoveel boetes? Nou ja, niet veel. Oh. Nou, ik heb echt, zeg maar, sinds... Ik, op mijn werk telefoon word ik af en toe geappt zeg, met een foto van mijn bekeuring. En zegt, die is voor jou. We schrijven hem af van je salaris. Ik zeg, oké. Ik heb echt serieus nog maar, <laughs> sinds rijbewijs nog maar twee bekeuringen gehad. Nee? Oh, ik, zeg, maar, maar, meer. Ik, denk, ik denk wel tien. Nee, ik echt maar twee. Nou, ik wel meer. Maar dit jaar, dit jaar hè? Mm, eh, eh, wel alleen snelheidsovertredingen. Ja, dit jaar? Eh, dit jaar heb ik nog geen boete gehad. Nee? Nou, ik heb al deze, denk drie. Vier. Heb je drie, vier boetes gehad dit jaar? Ja. Nou, doe normaal. Oh, wow. <laughs> Serieus? Maar stel eens... <laughs> Ben jij zo'n nou. gevaar op de weg dan? Nee, geen gevaar op de weg. Ik rij alleen iets wat harder. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar weet je wat het is? Waar, waar ik het fout... In Haarlem heb je een stukje van... 70 eh, en een klein stukje bij de stoplicht is 50 en dan weer 70. We zetten even het programma stil, want hoe kom je in godsnaam maar vier boetes, man? is, dit, jaar, we gaan net pas de derde maand in. Ja, maar dat echt waar. Maar dat is een stukje. Dan mag je, ochtends vroeg, je ziet het voor je. Je bent lekker aan het cruisen. Je Rechtdoor aan het rijden, 70. Nou, prima. Komt het stoplicht tegen. Mag, daar op dat 100 eh, meter, denk ik, mag je 50. En dan, eh, daar, en dan mag je weer 70 en dan 100. Ja, maar je, je weet, en, dat, een dus- stukje van 100 meter moet je 50 rijden. Ja, dan word je geflitst. Je, weet dus waar je de boete krijgt. Ja. En daar krijg je hem iedere keer. Ja, ik ben dan nou. zo, s ochtends vroeg ben ik zo in, in, op weg naar mijn werk. ik, oh, ik heb zo zin om mijn werk. Dan ben ik helemaal in trance. En dan rij ik gewoon Ik eens, heel slecht. Ik weet precies waar elke, welke, elke ik ook. flitspaal staat. Ik ook. Ik wil dit en anders heb ik nog mijn flits, flitsmeister ik wil Dit straks, eh, ik wil dit straks heel even gaan, gaan, gaan, gaan aankaarten. In eh, de, ronde van Je moet het maar weten met uh, ja, het verkeer. Maar eerst eens even door naar uh, ja, de man die waarschijnlijk ook sprakeloos hiervan is. De man schuift nu aan tafel. Wat? Je weet ik ben Huts.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 Eh, nu eh, om half 9. En die gaan we doorpakken tot nummer 10. Op nummer 20 hebben we deze week Let You Love Me Rita Ora staan. Stond vorige week op plek 19. Staat nu 22 weken in de lijst. Breathe, Camel Fat, Christopher Jam Cook. Plek 19 deze week. Vorige week plek 17. Staat 13 weken in de lijst. Hope, The Chainsmokers en Winona ook 10 weken in de lijst staat op plek 18 deze week. Stond vorige week op plek 14. Forever Young pakt weer een paar plaatsjes erbij... want die stond vorige week op plek 29, nu op plek 17... met Jack Wins en Amy Grace. Better When You're Gone, David Guetta, Brooks Loot... staat deze week op plek 16, stond vorige week op plek 12. Plek 15, Fading, Ale, Verben en Ilira... stond vorige week op plek 16, dus toch weer een plaatsje gestegen. Nieuw binnengekomen, een van de hoogste binnenkomers tot nu toe... Martin Garrix met Bond, met No Sleep op plek 14. En op plek 13 hebben we This Groove, Oliver Heldens en Leno. Stond vorige week op plek 21, is dus naar plek 13 gestegen. Staat vier weken in de lijst, leuk om te weten. Body Loud Luxury hoorde je net van Brando. Staat op plek 12, stond vorige week nog op plek 11, is dus één plaatsje gezakt. Op plek 11 hebben we deze week staan Think About You, Kygo, Valerie Broussard. Stond vorige week op plek 15, staat nu twee weken in de lijst, is vier plaatsen gestegen. En Calvin Harris, Promises en Sam Smith staat al 27 weken in de lijst. Zou die misschien volgende week de diehard plaats zijn? Dat hoor je natuurlijk volgende week. Stond vorige week op plek 9. En daar gaan we natuurlijk nu ook naar luisteren. Daarna gaan we beginnen met Je moet het maar weten.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 I can't do golden rings, but I'll give you everything. ja, ja. Bijna, bijna zijn we speechless. <laughs> de zaterdagavond zindert met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Mm-hmm. Heerlijk, heerlijk jongens. Het is zover. Ja. Heerlijk. Je, je moet het maar weten. Ik moest het ook maar weten. <laughs> je moet het maar weten. Eh, we hebben Patrick net uitgelegd dat de weg waar hij rijdt... en dat is de Schipholweg, dames en heren... Dat is, eh, daar mag je 50. En Patrick was er heilig van overtuigd dat hij met zijn eh, ja, Ferrari... <laughs> daar gewoon 70 mocht rijden. Maar ja, dat, dat is dus niet zo. Dan moet je daar rijden, 50. Oké dat dan vind ik het echt knap dat jij nog maar vier keer eh, een boete hebt gehad. Maar ik weet dat ik bij de stop... Dus af en toe had ik hem wel. Denk van, nou, ik, ga, ik heb nu netjes... Heb ik hem doorgehad in de ochtend, maar meestal had ik hem niet door. Nee, maar dat, dat, dat is gewoon de hele weg 50. Oké, nou, dan is, het, <laughs> dan is het daar fout. Dus, dus, dus gaan, na de, eh, stop met 70. Ja. ja, dan 70 en dat is 10 meter en dan mag je 100. Ja. Dus. En dan 150 en dan het staan toch geen flitspalen meer, joh. Nou, voor Patrick gaan we binnenkort een nieuwe rijcursus aanvragen. <laughs> Slechts chauffeur van Nederland, jongen. Je wordt genoteerd. Ik kan hard rijden, maar ik rij hartstikke veilig. Ja, dat, nog nooit eh, ongelukkig gehad. Nee, nee. Twee bandjes door de bocht heen, hè? <laughs> Hoe lang is dat geleden? Heel lang geleden, maar dat zal ik nooit vergeten. <laughs> Nee. Jongens, we gaan beginnen. Je moet het maar weten. Dit keer in de categorie verkeer. Ah, ik weet het toch niet. Zijn jullie er klaar voor? <laughs> Niet meer. Niet meer. <laughs> Drie vragen. Het kan over alles gaan wat met het verkeer te maken hebt. We gaan beginnen. Hoe worden de verkeerslichten genoemd die de wachttijd aangeven? <laughs> Multiple gok, alsjeblieft. Ja, dit... Multiple Ja, dat is... Hé. Ja. Nooit eigenlijk nooit naar opgezocht nee. of zo. Nooit geïnteresseerd in geweest ook. Oké. Oké, we gaan beginnen. Nogmaals, de vraag. Hoe worden de verkeerslichten genoemd die de wachttijd aangeven? Is dat de zebraklok? <laughs> A, de zebraklok. Is dat B, de apenklok? C, tijdsklok? D, schoenenklok? Ja, oh, het gaat alleen om de, om de cijfertjes. Niet om de stoplicht zelf. het gaat ik, denk eh, dat, ik denk dan toch dat het eh, A is, de zebraklok. Ik ga voor D. Jij gaat voor D? Ja. Oké. <laughs> Patrick, dat heb je wel goed. <laughs> oh yeah. Hartstikke goed. Eerste punt van de deze Het lijkt me het logische. Want eh, ik wou eigenlijk tijdsklok zeggen. Nee, zebra. Ik kon hem zebra ook niet goed verpakken. Laat ik het zo zeggen. Nee. nee. je kon geen eh, schoenen ik vind, hem, ik vind hem best wel logisch. Maar aan de andere kant ook niet. Want je hebt die eh, dingen ook bij de fietspaden staan. Ja. Dus een zebraklok voor een fietspad is toch best wel gaar. Gaar. Wauw. Je, wou, je, wou, je wou gaar zeggen. Ja. <laughs> ik heb een punt. <laughs> Gefeliciteerd. Dan gaan we door naar de tweede vraag. Waarvoor staat de afkorting GPS zoals wij die kennen bij het navigeren? Eh, oh shit. Daar gaan we weer. Dat weet ik. <laughs> Patrick, Patrick weet het altijd. Oh god. Oh jemig. En het is Engels en daar ben ik al zo goed in. Ik ga hier geen multiple gok van maken trouwens. Nee. Deze moeten jullie gewoon ah, weten. deze weet ik ook. Oh mensen. Laten we deze even over en dan doen we de volgende vraag. Kunnen we er nog even over nadenken? Ta. <laughs> Jullie weten nog geen van beiden? Antwoord op deze... ik zit nog te denken. Ik, eh, ik heb de G, denk ik. P. het is Engels, dus ik weet het niet. Ja. De S kan ik alleen... Ja, ik, ik weet niet... Ik heb het volgens mij totaal niet goed. Maar de S kan ik even niet plaatsen. Nou, maar wat zijn de eerste voor? Wat, wat denk je nou, dat het is? Ik weet het namelijk de laatste wil oh wow. Oh, Kom nou. Ik heb echt de concentratie van een pingwing vandaag. Pingwing, dat is nog veel. Ja. Ik dacht goudvis. goudvis ja, goudvis, nog beter. Uh, global. Um, nee, niet. Laat maar zitten. <laughs> Oké, ik weet het. De P is voor personal. De global personal eh, system. Ja. <laughs> Bomber. Nee, allebei niet goed. Global Positioning System. Nog één oh, vraag. Oh, wat ik goed. Ja, maar ja, je moet hem helemaal goed hebben. Dan, ehm, ja. Spannend. Ah, gaan we naar de laatste vraag. Eén punt is al aan Patrick toegekend. Ja. Hmm. En ehm, dit is eh, ja, voor eh, de snelle hmm. onder ons. Dat ben ik. <laughs> Welk verkeersbord was vaak rond, maar wordt steeds vaker achthoekig gebruikt, zodat hij aan de achterkant te herkennen is? Stopbord. Vanity ja. is stopbord. Ja, ik ook. Stopbord. Heel goed. Het staat gelijk. Ja, dat is al een tijdje niet meer gebeurd, jongens. Nee, Het jongens. duurt te lang. Oh, heerlijk. Nou, ben je hierop voorbereid? Ik, uh, ja, zeker. <laughs> en ik heb eh, hier eh, een, ja, een hele leuke. Een hele leuke. Leuk. Oké. Come on. Wat was de voorloper van de driepuntsgordel in de auto? Twee punt. Jij zegt twee punt. Ja. Geen gordel. Nou, ja, ja. Ja, ja oh, nee. Ja, hm. Allebei fout. Nee, Zo'n zo uh, eh, testdingetje wat je moet klikken. Nee, ook niet. Voor je buik. je zit heel... Zo'n soort rugzakachtig ding. Ik weet niet hoe die heet. Het is net zoals bij kleine kinderen. Ja? Ik weet alleen niet hoe die heet. Ik heb hem wel goed, maar ik weet niet hoe die heet. <laughs> het idee is goed, wie, zit er, wie zit er het dichtst bij zijn? De nou, eerste antwoord. We gaan nog één vraag gaan we doen hier, want de tijd hebben we nog wel even. <laughs> we zijn er, ja, normaal gesproken zijn we binnen drie minuten klaar, maar eh, dit, dit, dit, kan wel een keer. <laughs> Ehm, ja, dat is een heupgordel. Dat ja, de twee Dus wat was de voorloper? Twee punt gordel. Ja, maar je moet, je moet het goed uitspreken. Ja, dag. Nee. Ik toch mijn ah. bolle reet. Nou, die heb je ook. <laughs> jongens, jongens. Die heb je ook, ja. Ik beteken weer bezwaar. Ja, van mij mag je. <laughs> van, mij mag jij bezwaar aantekenen wat jij wil. Schiet maar op, want het duurt te lang. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Ja. ja. Welk tweewielig vervoersmiddel vond de Amerikaan Dean Cameron uit? <laughs> Welk tweewielig vervoersmiddel heeft Dean uitgevonden? Dean Kennen? Dean Kemmen. Kemmen. Kemmen. Dean. En ik heb pech, het is echt pech voor jullie, want de naam van het eh, product is niet af te leiden van nee, zijn ik eh, achternaam. <laughs> Dean Kemmen. Tweewielig Diem Dean het klinkt oud. Eh, ik ga jullie, zal ik jullie een tip geven? Ja, doe maar. Want ik, ik hoor jullie al kraken. Ja, doet zeer. Ja, ik zit te denken, maar ik in de ik zomer, weet gewoon dat ik het fout heb. In de zomer zie je deze heel veel. In Zandvoort, in steden. Er heel veel mensen, maar vooral toeristen ik die denk dat het dan, maken. Een pizza. Nee, ik denk dat het een, een subway, segway, segway is. Jij zegt fietsen? Ik zeg segway. En Patrick zegt segway. Nou, het is een strijd geweest hoor. Ja. Maar eh... Oeh, zo. Nou, wacht even hoor. Even tromgeroffel. <laughs> En de winnaar <laughs> Van je moederpark. het weten. Het is gewoon fietsen. Segway! Nee, echt waar! Hey! Gefeliciteerd! Maar oh. zoveel heb ik ze niet zien rijden. Niet? Nee. Ik, ik was een jekko helemaal bij Centerparks. Ja, Weet rondjes door Centerparks ja, misschien, maar, maar niet Ik werk ook in Amsterdam. Dan zie je ze ook alleen maar. Echt waar? Ja, zeker. Maar ik zoek ze popper. <laughs> en hij heeft hem gevonden. Nou, ik moet zeggen, ik heb, ik, heb ze amper zien rijden. Ja, ik maar... wel heel veel in Amsterdam vooral. Ja, je ziet ze heel veel. Amsterdam, eh, Leiden zie je ze ook heel veel. bij steden. Ja, maar daar kom ik nooit, dus dat scheelt. Oh, het is zo leuk. En even, dat is heel kort, want anders we gaan zo weer door. Hoor. Maar je ziet ze af en toe, je ziet ze ook heel veel hier in Zandvoort rondrijden langs de boulevard. Ja. En je ziet ook die, die mensen die er dan voor het eerst op gaan rijden. die, nog nooit op dat ding hebben gestaan. Hilarisch. Nou, echt Fantastisch. Het is ik ben leedvermaak. Niet, ik ben niet van pijn en leedvermaak. Oh, Eigenlijk zie ik hem ook weer wel. Ik alleen maar. Maar dat is echt gewoon geweldig om te zien. Leuk hè? Ja, ik vind echt ook, dat vind ik ook leuk bij oudere mensen... die op zo'n hoeverbord gaan staan. Ja, dat is geweldig. Oh. Fantastisch. ik ga eerst lachen en dan zeg ik... mevrouw, gaat het? Ah, ik zo blij van. <laughs> Jongens, we gaan uh, door uh, naar een uh, plaat die echt een flink sprong heeft gemaakt.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 Steel, Happier. Ja, jongens, het is alweer zover. We zitten aan het einde eh, van eh, dit programma van deze week. En dat betekent dat wij nu naar eh, ja, de nummer 10 tot en met 1 gaan. Dus we gaan kijken wie er op 1 staat in de Euro Breakdown. Ah jongens, ik heb er zin in. Ben benieuwd. Wie staat er op nummer 1 deze week? Oh, yeah. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan naar de onthulling toewerken, dames en heren. Deze week bij de Euro Breakdown hebben wij op nummer 10 staan... Promises, Calvin Harris en Sam Smith staat 27 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 9. Op plek 9 deze week Speechless, Robin Schultz en Erika Cirola. Stond vorige week op plek 6, is drie plaatsen gezakt. Staat 14 weken in de lijst. Op plek 8, In My Mind, De Noro, Gigi Agostino. Stond vorige week op plek 4. Staat 33 weken in de lijst. En heeft natuurlijk ook al een keertje op nummer 1 gestaan. Op plek 7, King of My Castle, de Don Diablo edit van Keanu Silva. Stond vorige week op plek 5. Staat nu ook 5 weken in de lijst. Z en Katy Perry. 365 staat op plek 6 deze week. Stond vorige week op plek 7. Staat nu twee weken in de lijst. En Pulver Jam, de Chesto Big Room remix van Niels Van Gogh. Staat vier weken in de lijst. Stond vorige week op plek 10. Vijf plaatsen gestegen. Hoog gesprongen. Don't Call Me Up. Mabel staat deze week op plek 4. Vorige week op plek 8. Staat vier weken in de lijst. En net als vorige week op plek 3. Why Do You Love? The Chainsmokers en 5 Seconds of Summer. Dan hebben we Happier. Marshmallow en Bastille stond vorige week op plek 1. Dat 27 weken in de lijst. Ja, en voor de mensen die hebben opgelet... Hij staat weer op nummer 1. Hij is weer terug, staat 7 weken in de lijst. Rond vorige week op plek 2. Dan hebben we het over een gigant van een plaat. Dan heb ik het over niemand anders dan Rag Bone Man en Calvin Harris met Giant. De nummer 1 van de Breakdown van deze week. Ik wil jullie bedanken. We gaan gelijk afsluiten en door naar de laatste plaat van dit uur. Dankjewel. Yes, dank je. Doei. Doei. Doei. Eh, weekend. I understood loneliness before I what it was. saw the pills on your table for your unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant.